Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het verder gaat nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran over een einde aan de oorlog zijn mislukt. Na 21 uur onderhandelen in Pakistan werden de delegaties het niet eens. De Amerikaanse vicepresident Vance is inmiddels uit Pakistan vertrokken. Hij zegt dat hij Iran een laatste voorstel heeft gedaan, maar wat het inhoudt is niet bekend. De twee landen konden het onder meer niet eens worden over de heropening van de straat van Hormuz en het Iraanse kernprogramma. In het centrum van de Ierse hoofdstad Dublin heeft de politie een einde gemaakt aan blokkades met tractors en vrachtwagens. Het protest begon dinsdag, uit protest tegen de gestegen brandstofprijzen. Ook op andere plekken in het land worden blokkades beëindigd. De protesten veroorzaken veel overlast. Door de blokkades heeft ongeveer een derde van de benzinepompen in Ierland geen brandstof meer. De Ierse regering weigert vooralsnog met de betogers te onderhandelen. De man die gisteravond uit het water bij IJmuiden is gehaald is overleden. Het is volgens de politie een man van 52 van wie de woonplaats niet bekend is. De man sloeg gisteravond overboord van een vissersboot in de haven. Hij werd na 20 minuten gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. De marathon in Rotterdam is bij de vrouwen gewonnen door de Ethiopische Mikedes Shimeles. De 20-jarige liep drie seconden sneller dan het parcoursrecord. Bij de mannen ging de winst naar Guy Idemo Adola, ook uit Ethiopië. Twee kilometer voor de finish haalde hij de Belg Bashir Abdi in. Snelste Nederlander was Filmon Tesfu. Hij werd zevende en won daarmee de Nederlandse titel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Morgen bewolkt en in het oosten later een bui bij een graad of 13.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 They said you're more beautiful and that's the way. They showed that they wished that they had your smile. So my confidence was up for a while. I got real comfortable with my own style. I knew that they were only jealous van Zandvoort.